Jelle Seubring met het NOS Journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens ook meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg... moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling... en voor het vernielen van de slagboom en auto's. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur... na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst... waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening en daarom heeft de rechter naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Den Helder van afgelopen weekend is aangehouden. De politie zegt dat de 26-jarige man zichzelf heeft gemeld. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van een horecagelegenheid. Veel mensen zagen het gebeuren. Een man van 25 kwam om het leven, twee anderen raakten gewond. Volgens Omroep NH was de identiteit van de verdachte al bij de politie bekend... maar was hij nog niet opgepakt omdat de politie niet wist waar hij was. Op het WK baanwielrennen zijn Jan-Willem van Schip en Juri Havik wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op kwart koers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik derde, wat genoeg was voor een wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer bewolkt met in een groot deel van het land regen.